Volgens het CPB komt die hardere groei onder meer door de lage koers van de euro en de lage olieprijs. Daardoor stijgt de export en is bijvoorbeeld benzine goedkoper. Het CPB verwacht ook dat de werkloosheid licht daalt naar 6,5 procent. Uitgever De Persgroep wil 300 banen schrappen na de overname van uitgeverij Wegener. Dat zeggen vakbonden NVJ en FNV Kiem. De hardste klappen zullen vallen bij de zeven regionale dagbladen van Wegener. Mogelijk verdwijnen er ook banen bij het Algemeen Dagblad. Die krant is al in bezit van de persgroep. Een deel van het leidinggevend personeel van Wegener wordt vanochtend ingelicht over de plannen van de persgroep. Wegener is onder meer uitgever van kranten als de Gelderlander, Brabants Dagblad, de Stentor en de PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant. Bijna 20.000 huishoudelijke hulpen kunnen de komende twee jaar aan het werk blijven. Staatssecretaris Van Rijn en minister Ascher constateren dat bijna alle gemeenten gebruik willen maken van de 190 miljoen euro extra die het kabinet heeft uitgetrokken om banen te behouden die door de veranderingen in de zorg verloren dreigen te gaan. Dat extra geld is bedoeld voor een toelage. Die houdt in dat gemeenten 7,5 tot 12,5 euro per uur voor huishoudelijke hulp gaan betalen. De cliënten betalen dan de rest en dat komt neer op gemiddeld een tientje per uur. De Nederlandse hockeyers zijn uitgeschakeld in het toernooi om de Champions Trophy. Oranje verloor in de kwartfinale met 4-2 van Pakistan. Dat was tegen de verwachting. Pakistan had alle poolwedstrijden verloren en ging als slechtste de kwartfinale in... met een doelsaldo van 3 voor en 13 tegen. En dan het weer trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Vooral in de kustregio zijn zware windstoten mogelijk. Het wordt 5 tot 8 graden en het blijft...